Brandsen met het NOS-journaal. Terrororganisatie Islamitische Staat heeft de helft van Syrië in handen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... hebben IS-strijders ook de ruïnes in het oude deel van de stad Palmyra veroverd. Het gebied vol oudheden staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het observatorium weet niet of IS oudheden heeft vernield... zoals op andere plaatsen is gebeurd. Om Palmyra werd vannacht nog zwaar gevochten. 100 strijders die aan de kant van de regering vechten zouden zijn omgekomen. Honderden politiemensen zijn in Den Haag bij elkaar voor een omsingeling van het Binnenhof. Ze eisen meer geld voor een betere CAO. De agenten houden ieder uur een lawaai-protest met sirenes, toeters en trommels. Om tien voor twaalf zullen de politie-sirenes tien minuten lang loeien. Ook willen de actievoerders symbolisch lege geldkisten neerzetten op het plein voor het ministerie van Financiën. Overigens wordt het Binnenhof niet afgesloten en kunnen de Kamerleden en ministers gewoon naar hun werk. De kosten voor de zorg zijn vorig jaar met 1,8 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat komt neer op bijna 80 euro per Nederlander, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Vooral de uitgaven aan de huisarts zijn omhoog gegaan. Ook de kosten van maatschappelijke diensten als kinderopvangcentra en jeugdzorg liepen op. Aan medicijnen werd ongeveer evenveel uitgegeven als een jaar eerder. Een medewerker van PostNL heeft mogelijk miljoenen verdiend aan de verkoop van oude postkantoren. Dat schrijft het Financiële Dagblad. De man was verantwoordelijk voor de verkoop van postkantoren die niet meer gebruikt worden. In een geheime overeenkomst uit 2012 staat dat hij recht heeft op een klein deel van de opbrengst. PostNL heeft de medewerker geschorst en zegt niets te hebben geweten van de afspraken.